12 uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Een Amerikaanse straaljager heeft een Syrisch gevechtsvliegtuig neergehaald. Volgens de VS liet het vliegtuig bommen vallen in de buurt van door de VS gesteunde strijders. De Syrische krijgsmacht zegt dat het toestel bezig was met aanvallen op IS. Het gebeurde bij de stad Raqqa, die IS beschouwt als de hoofdstad van het kalifaat. De piloot van de neergehaalde straaljager wordt nog vermist. Veiligheidstroepen hebben 32 mensen gered uit het hotelcomplex in Mali, meldt de Milanese regering. Het hotel wordt aangevallen door gewapende mannen. Daarbij zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. De situatie is nog niet onder controle. Wie achter de aanval zit is nog niet bekend. Iedereen die vanmiddag werd aangehouden bij een demonstratie in Enschede is weer vrij. Tien mensen werden opgepakt omdat ze zich niet hielden aan een noodverordening. Die was van kracht omdat in de stad Pegida-aanhangers de straat op wilden. Ook waren daar tegendemonstranten. Onder de arrestanten was ook Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Ongeveer 15 aanhangers trokken naar het arrestantencomplex in Borne om zijn vrijlating te eisen. En treinreizigers die maandagochtend via Zwolle of Den Haag moeten... krijgen te maken met een staking. Het treinpersoneel legt op beide stations het werk neer. De staking duurt van 5 uur tot 9 uur ochtends. Aanleiding voor de staking zijn plannen van de NS om in te krimpen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang warm en helder. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot 15 graden en kan het wat nevelig worden. Morgen wordt het in het binnenland 30 of 31 graden. Maar er zijn wel meer stapelwolken en sluierwolken.